Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Koningshuis ontvangt sinds 1982 jaarlijks een vergoeding voor het onderhoud van paleisinventarissen... terwijl de staat al die tijd het onderhoud heeft bekostigd. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Het gaat dit jaar om een vergoeding van naar schatting 320.000 euro. De Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD, zegt dat het anders in elkaar zit. Volgens de dienst krijgt de koning weliswaar een vergoeding... maar is dat geld bedoeld voor dagelijks onderhoud in de paleizen... zoals kleine reparaties en het vervangen van kapotte lampen. Bij een busongeluk in het oosten van Marokko zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. 27 inzittenden van de bus zijn gered. De bus reed over een brug in de buurt van de stad Erachidia... en werd daar verrast door plotseling opkomend water, zeggen plaatselijke autoriteiten. In Marokko is al de hele zomer sprake van zware regenval. Eind augustus kwamen acht mensen om in het zuiden van het land... toen een voetbalveld overstroomde. En de maand daarvoor vonden 15 mensen de dood door een aardverschuiving... op een weg ten zuiden van Marrakesh. Reddingswerkers zoeken naar vier vermiste bemanningsleden van een omgeslagen vrachtschip voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia. Het bijna 200 meter lange schip kapseisde om nog onduidelijke redenen en vloog daarna in brand. De kustwacht heeft 20 bemanningsleden kunnen bevrijden. Het schip vervoerde auto's en was onderweg van de Marshall-eilanden naar de Amerikaanse stad Baltimore. De Franse president Macron heeft zijn excuses aangeboden aan Albanië... voor de blunder met het volkslied bij de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Albanië. In het Stade de France werd zaterdag per ongeluk het volkslied van Andorra afgespeeld. Premier Rama twitterde dat Macron zijn oprechte spijt heeft betuigd... voor de schandelijke blunder van de Franse voetbalbond met ons volkslied. Het weer. In het binnenland koelt het af naar een graad of 6. Daar is ook kans op mist.